5 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Het dodental van de aanslagen in de Iraakse hoofdstad Bagdad blijft oplopen. Zeker 125 mensen kwamen om bij twee bomaanslagen in de stad. Zo'n 200 mensen raakten gewond. De meeste doden vielen toen een autobom ontplofte in een shiitische wijk. Na zonsondergang komen daar veel mensen om te eten tijdens de Ramadan. Een tweede kleinere bom ging af in het oosten van Bagdad. Daarbij vielen zeker vijf doden. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door IS. Het Nederlandse fregat van Amstel heeft op de Middellandse Zee 291 mensen van een vissersboot gered. De vluchtelingen, onder wie 66 vrouwen en 20 kinderen, zijn vanmorgen naar Sardinië gebracht. De boot voer op 160 kilometer van de Griekse kust, op volle zee, en was al zeven dagen onderweg. Onder de opvarenden waren ook enkele gewonden en zieken. Ze zijn aan boord van het Nederlandse schip door marinepersoneel behandeld. De Van Amstel vaart voor Frontex, dat de buitengrenzen van de Europese Unie bewaakt. Het fregat heeft de afgelopen weken meer dan duizend vluchtelingen op zee gered. Max Verstappen is bij de Grand Prix van Oostenrijk als tweede gefinished. De Formule 1-coureur kwam na de Brit Lewis Hamilton over de streep. De Finn Raikkonen eindigde als derde. In de laatste ronde tikte Hamilton de Duitse Rosberg van de baan... waardoor Verstappen naar de tweede plek klom. Het is de tweede keer dat de 18-jarige Limburger op het podium staat. In mei won Verstappen de Grand Prix van Spanje. De Turkse politie heeft nog eens drie mensen opgepakt in verband met de aanslagen op de luchthaven van Istanbul. In totaal zitten nu 27 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid. Afgelopen dinsdag schoten drie terroristen om zich heen op de luchthaven en daarna bliezen ze zichzelf op. Het dodental is opgelopen tot 45. Gisteren overleed een Jordaans meisje van vier aan haar verwondingen. 52 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. De aanslag is nog niet opgeëist, maar Turkije denkt dat IS erachter zit. Het weer van tijd tot tijd zon. In het binnenland nog af en toe een bui, mogelijk met onweer. Vanavond overal droog. Morgen bewolkt en lichte regen.